Ze waren gisteren vanuit Haiti naar Curaçao geëvacueerd. Vier andere Nederlanders, onder wie een gewond kind, worden nog op Curaçao behandeld. Een tweede groep Nederlanders vliegt vandaag met een Belgisch militair vliegtuig uit Haiti naar Brussel. Op Kennedy Airport bij New York hebben duizenden passagiers urenlange vertraging opgelopen door een veiligheidsprobleem. Een passagier uit Florida had na de landing een doorgang voor personeel gebruikt en bleek daarna spoorloos verdwenen. Alle reizigers in het terminal moesten na de vermissing het gebouw verlaten en opnieuw door de veiligheidscontrole. Begin deze maand leidde een soortgelijke situatie op de luchthaven Newark bij New York tot chaotische toestanden. In Oekraïne gaan vanmorgen de stemlokalen open voor de presidentsverkiezingen. In 2004 kwam de pro-westerse president Yushchenko aan de macht... na een procedure wegens verkiezingsfraude tegen de Russisch gezinde Viktor Yanukovych. Van de beloofde hervorming is de afgelopen jaren weinig terechtgekomen... en het land verkeert al tijden in een economische en politieke crisis. Yanukovych is nu oppositieleider en hij gaat in de peilingen aan de leiding met 40 procent. De wereldtitel bij de sprint bij de vrouwen is gewonnen door de Zuid-Koreaanse schaatster Sangwa Lee. Tweede in het eindklassement werd Sayuri Yoshi uit Japan voor de Duitse favoriete Jenny Wolf was een brons. Beste Nederlandse was Sophie Nijman op de 13e plaats. Sanne van der Star en Lotte van Beek eindigden als 14e en 15e. Bij de mannen gaat oud-wereldkampioen Kyouk Lee uit Zuid-Korea aan de leiding voor zijn landgenoot Kang Suk Lee. Ronald Mulder is na de 500 meter van vanmorgen gezakt naar de vierde plaats. Bjorn Nijenhuis staat voorlopig zevende. En dan het weer.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 faith in you. A farmer kneels in his fields with dust pouring through his fingers. Says, I'm gonna lose you if it don't rain real soon. He looks up and says, faith in me, faith in you. Let me tell you just what I do. I take a look in the mirror and I smile and say, Have faith in me, faith in you. In the shadow of the city, by the banks of the river, from the doorway of his cardboard room, a man cries out, Faith in poverty and prejudice, over hunger and pain, over social injustice. Just watch, let the voices ring, hear them sing. Faith in me, faith in you. Oh, I have to have faith. That's where. When I think about things all the dreams I want to see come true. Let me tell you just what I do. I take a look in the mirror and I smile and say, Have faith in me. faith in you. I take a look in the mirror and I smile and say, Have faith in me. Fade in Me, Fade in You.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 She left the car in the driveway. She left the key in the door. She left the kids at her mama's. and the laundry piled up on the floor. She left a ring on the pillow, right where it wouldn't be missed. She left a note in the kitchen next to grocery list. It said you I care. Nou Ja, prachtig. Het zijn eh, twee mensen die elkaar eigenlijk helemaal niet meer begrijpen. Ook niet na een aantal jaren huwelijk alweer. Hip to my heart, dat is de band Perry. Geschreven door Kimberly Perry en Reed Perry. Ik weet niet precies of het nou broers of zusters zijn. Ik dacht het wel hoor. Ja, als je in de eerste instantie dit nummer hoort van Stacey Dean Campbell... dan denk je dat je eh, de, de grote andere hoort van jaren geleden. De jaren 60 had hij ook grote hits, hè? Ik laat u nog even denken wie het is. dit is een dame waar ik wel een beetje zwak voor heb. on your mind Tell me now get it over. Hurt me now, get it over. If you've got leaving on your mind, if there's a new love in your heart, tell me now. Don't leave me here in a world filled with dreams that might have been. Hurt me now. leave. Webb hij heeft het geschreven. En Wally, nee, Wally Wilson, hij produceerde het voor eh, Laurie Morgan. U weet het, ik hou eigenlijk helemaal niet van, eh, van spelletjes of iets dergelijks. Maar als ik nu dit aan u laat horen... My Skype Waar doet u dat dan aan denken? Nou, mij in ieder geval aan wel de grote man die ook God the Tiger bij de teel heeft geschreven. En dan weet u dat ik het natuurlijk heb over niemand minder dan die Buck Owens van jaren geleden. Ik heb het misschien al een beetje verraden toen ik zei van in de jaren 60 heeft hij heel veel eh, hits gehad, die Buck Owens. Nogmaals, ik hou niet van spelletje. Dit was het eerste en het laatste spelletje voor het jaar 2010. Colin Ray, The Wall. They met when he was known as Hell on Wheels in Carolina, like a shadow moving through the southern pines. She was 17 years old, he ran shine in a flathead Ford in the summer of 1959. By the time the 60s ended, he was known across the country. From dirt tracks to Daytona, he was king. She was right there by his side as the years went racing by. And when the baby came, you know they had everything. Every night he calls her name through the smoke up right before she hits the wall. Last week their son turned 21 at 100 miles an hour on a little track somewhere in Tennessee. to say, mister, wish she could have been there understood why she couldn't be. But the sound of his voice takes her back to Talladega. Memories come rushing like a flood. There's nothing she could say that would matter anyway. Cause she knows he's got running in his blood. Every night he calls. whispered in that soft southern drawl. Now she knows how it feels to have her hands on the wheel just before she hits the wall. uitzending van het programma Country Track wil ik u ook kennis laten maken met een nieuwe cd. Nou ja, een nieuwe cd. Het kan best een cd zijn van een paar maanden oud, want u weet het, ik ben helemaal niet hitgevoelig. Maar als ik een cd thuisgestuurd krijg of ik ga er eentje kopen en ik word er door geraakt, dan zeg ik meteen van, daar wil ik u wat meer van laten horen. Onder andere van de cd Keep On Loving You. En als u favoriet bent van deze dame, dan weet ik zeker dat u dit al herkent. Reba McIntyre. Zij produceerde zelf de cd met Mark Bright. En dit nummer liet zij schrijven door Wendell Mobley en Jason Sellers. Bandje nummer 1 van deze cd is getiteld Strange. I feeling sorry for myself in a bed of Kleenex. Stuffing chocolates in my